Van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland ontkent dat het achter de bombardementen op Syrische ziekenhuizen zit. Ook zegt het land dat er geen bewijs is. Volgens de VN kwamen bij de bombardementen zeker 50 mensen om het leven. Turkije en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeggen dat Russische straaljagers gisteren ziekenhuizen en scholen hebben gebombardeerd. Turkije spreekt van overduidelijke oorlogsmisdaden. Het treinongeluk vorige week in Beieren is veroorzaakt door een fout van de treindienstleider. Dat heeft de hoofdofficier van justitie bekendgemaakt. Bij het ongeluk met twee passagierstreinen vielen 11 doden en 80 gewonden. Direct na het ongeluk werd de 39-jarige treindienstleider al als verdachte aangehouden. Tot gistermiddag beriep hij zich op zijn verzwijgrecht. Nu heeft hij verklaard dat hij het spoor onterecht heeft vrijgegeven. Bij wijze van test gaan volgende maand zelfsturende auto's rijden op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. 50 auto's doen aan de test mee. Volgens de leasemaatschappij die eraan meewerkt is het de eerste test met zoveel auto's tegelijk. De A2 die op dat punt vijf rijstroken heeft wordt er niet voor afgesloten. Het gaat niet om helemaal zelfrijdende auto's, maar om zogeheten hoogautomatische auto's. Daarbij wordt de snelheid automatisch aangepast aan een voorligger en sturen ze automatisch bij om op de rijstrook te blijven. Dick Advocaat gaat de technische staf van Feyenoord ondersteunen. De oud-bondscoach zal hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst voorzien van adviezen. Feyenoord is bezig aan een dramatische reeks in de eredivisie. De laatste zeven wedstrijden werden verloren. De club is daardoor gezakt naar de zesde plaats op de ranglijst. Advocaat was eerder werkzaam bij onder meer AZ en PSV. Het weer, het is strak blauw en de zon schijnt volop. Het is maximaal 5 graden. Komende nacht wordt het opnieuw koud, met in het oosten lokaal min 8. Morgen zijn er iets meer wolken, maar blijft het droog. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog wel mee met zijn drukte op de weg... Op de A15 niet. Daar staat wel een lange file van Europort naar Rotterdam. Na een ongeluk tussen knopen Benelux en het Vaanplein, 7 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 6 na een ongeluk. En op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij het plein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file.